Dit is Maud met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra... maakt excuses voor eerdere uitspraken over no-go-zones in Nederland... en Nederlandse politici die een brand zouden zijn gestoken. In de Telegraaf zegt hij dat hij de uitspraken uit 2015 betreurt. Hij beweert dat hij landen door elkaar heeft gehaald... en niet meer weet hoe hij die fout heeft kunnen maken. Premier Rutte wil dat het schadeprotocol voor afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen binnen twee weken klaar is. Rutte zegt dat daarvoor wel de medewerking nodig is van betrokken partijen in de regio. Ook minister Wiebes wil haast maken. Het kabinet reageert op de nationale ombudsman. Die noemt het onaanvaardbaar dat de afwikkeling van de aardbevingsschade nog steeds niet goed is geregeld. Minister Wiebes zegt dat hij zelf misschien minder mild had gereageerd dan veel Groningers als hij zo lang moest wachten. De twee mannen die dinsdag zwaar gewond raakten toen ze in Breda van een balkon zouden zijn gesprongen, hebben aangifte gedaan tegen de politie. Die viel de woning binnen omdat daar zware wapens zouden liggen. Agenten ontdekten in de flat een dode man. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid. Hun advocaten zeggen dat agenten dusdanig geweld hebben gebruikt dat het tweetal van het balkon is gevallen. En Robert van Persie komt terug bij Feyenoord. Het Algemeen Dagblad meldt dat hij ergens in de komende dagen wordt gekeurd. De 34-jarige spits speelde ruim 13 jaar geleden ook al bij de Rotterdamse club. Daarna verkaste hij naar Arsenal, Manchester en het Turkse Fenerbahce. Bij die laatste club komt hij transfervrij. Van Persie kwam meer dan 100 keer uit voor Oranje en is met 50 doelpunten topscorer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 2. Morgen breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt 4 tot 7 graden. Zondag zijn er vooral in het zuiden zonnige periode.